Zon, Zee, en Jazz. Goedemorgen Zandvoort, zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur zie je van Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen en Hans Rijmers. Hans, welkom weer eens in het programma. Goedemorgen, heel gezellig. Vier weken geleden wat kwam je iets eh, leuks eh, vertellen. En eh, nou, dat zullen we vandaag natuurlijk in de loop van dit programma allemaal leuke dingen gaan weten. Absoluut. Maar we gaan natuurlijk beginnen met jazz, toch? Zeker. Oké, ja luisteraars, zoals altijd begon ik op deze prachtige zondagmorgen met Close to You, gezongen door Daarna Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja, luisteraars, wat hebben we allemaal meegenomen? Eh, Hans, wat heb jij eigenlijk meegenomen voor oh, ik heb, cd's? Ik heb een hele stapel en, en ik heb onder andere eh, Steve Terrell en dat is wel erg goed, dat is een heerlijke doorrookte stem. En dat, dat klinkt wel erg goed. Eh, eh, ik heb van Deborah Carter en Ruben Heijn en Count Basie en Jimmy McGriff. En, nou, eh, en uiteraard van onze gast volgende week in de krocht van Jacco Griekspoor. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Nou, ik heb muziek meegenomen. Ook veelal van mensen dus die de afgelopen jaren in de krocht hebben mogen optreden bij het Jazz in de Krocht programma op zondagmiddag. En, eh, maar ja, ik ben ook altijd op zoek naar, naar jazz. Naar nieuwe jazz of oude jazz. En eh, ik kwam, eh, verleden week kwam ik in Groningen tegen. Eigenlijk een verrassende cd. Een nieuw uitgebrachte cd van een van mijn favorieten, de trompetist Chet Baker. En ik wist wel dat hij veel in Nederland opgetreden had, maar dat er zulke mooie cd's gemaakt waren, dat wist ik niet. Ik vond onder andere opnames uit 1976 nee, eh, ja, 76 eh, uit de Boerenhofsteden in Laren in Nederland. En uh, Chad Baker die had zijn trompet daar bij zich en hij zong ook nog een beetje. Hij werd begeleid op 26 februari in een live-opname door Jacques Pelzer, Harold Danko en camera Brown. Cameron Brown. En eh, ja, de, het zijn twee cd's. Ze zijn allemaal echt de moeite waard. Maar ik wilde beginnen met het door Harry Warren en Mac Corden geschreven. There will never be an other you, Chad Baker. There will be many other nights like this.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 For they both have the very same sensation when you're locked in a the kiss Her lips are much too close to mine Beware my foolish heart But sure It's love, this time it's love, my permission. Da, da, da, da. Come on. This time it's love Ja, mij, My Food is Hard ooit geschreven door uh, Ned Washington en eh, Victor Young. Ja, een schitterende, opnieuw uitgebrachte cd. Eh, Chad Baker in de Session Radio Shows. En dit was een opname uit 1984. concertgebouw in Amsterdam. Nou, en zo gaat deze, deze, deze box, die gaat constant maar door met fantastische opnames. Trouwens, deze is geproduceerd door Dick de Winter en Kees Schrama. Dus niet de minste, Hans, in de jazzwereld. Nee, dat zijn iconen. Die hebben de, de jazz op de radio op de, op de kaart gezet. Ja, en hebben toch dat eh, programma Session heel erg lang volgehouden. Ja. En een heleboel, uh, ja, die toen de tijd naar luisterden, die hebben daar ook een liefde voor de jazz ontdekt. Zoals wij. Ja, nou bij mij was het iets eerder. Maar goed, dat, dat, <laughs> we gaan het er niet, nee, we gaan het er niet weer in strooien, die jaartallen en zo. Dat, doen we niet. Hans, wat heb jij voor de luisteraars eh, op de draaitafel neergelegd? Nou, eh, ik heb die ooit eh, gekregen van een, van een goede bekende, meneer, meneer Hendricks. Ah, Tom. En dat is een fantastische cd van Stephen Louis Bilau III. Zo. Ja, maar hij noemt zichzelf Steven Terrell. Nou, ligt, nou, nou, nee, maar dat, ik bedoel, als je werkelijk zo heet en je hebt die, dat als artiestennaam, ligt dat ook heel voor de hand, vind ik. Ja, prima. Maar de man heeft wel een uh, singer-songwriter, heeft een eh, formidabele historie ten aanzien van, eh, van muziek. Hij heeft eh, productie gedaan samen met Burt Backrack en Hal, en David. Onder andere eh, van The Look of Love en Elfie en Raindrops Keep Falling On My Head. Dus de man is, weet erg goed waar hij het over heb. Maakt fantastische muziek. Hij heeft een fantastische doorrookte stem. En die heb jij meegenomen? <clears throat> nee, want daar proberen we juist vanaf te komen. Heel goed, Hans. Maar dit moet hij maar eens gaan zingen. En dat zijn van die heerlijke korte nummertjes. En ik had oorspronkelijk een andere uitgekozen. Maar toen liep ik vanmorgen naar buiten. En toen dacht ik van, we moeten dat een beetje aanpassen.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 Moondance. En we kennen dat natuurlijk in de uitvoering van eh, Van Morrison, Georgie Fame. En een heleboel hebben dit, eh, hebben dit al op hun repertoire. Maar dit was Deborah Carter. En die zingt dat toch wel erg goed. En die is ook al twee keer in de krocht geweest. Fantastisch optreden. Dus dit is, eh, ja, dit is erg goed. Met een, onder andere begeleiding Frits Landersberg, Leonardo Amuedo, Tom Beek. Dus dit is een erg goed. Overigens, dat Sunny Side on the, is niet helemaal gelukt, hè? Sunny Dat maakt niet uit, Hans. Hadden we just in time voor. Ja, maar dat ook mooi. ook mooi, ook schitterend. Ja, ja Hans, eh, volgende week dan hebben we weer eens een eh, vibrafonist eh, in, de, in het concert in de, in de kroop. Maar goed, daar zullen we de tweede uur over gaan hebben. Ja. Ja, ik denk, ja, vibrafonist, nou ja, ik, ik neem ook wat mee. Want ik wil alvast van dit prachtige instrument laten horen. Een van de virtuozen, naar mijn mening, is natuurlijk Milt Jackson. Milt Jackson eh, vaak in eh, kleine bezettingen. Maar Milt Jackson is ook leider geweest van een heel groot orkest. En ik heb een cd daarvan. En die heet The Big Bags Milt Jackson Orchestra. En het is natuurlijk wel een oude opname. Ik zal niet vertellen van wanneer die is. Maar ik heb een <laughs> heel mooi stuk uitgezocht, vind ik zelf. En dat heet Old Devil Moon. Milt Jackson. Ja, luisteraars, dit was natuurlijk een hele bekende, ooit geschreven door Ginny Harris in een arrangement van eh, Ray Brown, namelijk Soul Root. En hij werd fantastisch begeleid door de bassist Ray Brown, op de piano uh, Gin Harris, die dat stuk ook schreef, en Mike Rooker op de drums. Schitterende cd, uh, de, Bill Jackson Quartet en die cd, die noemen ze dan ook Soul Root. Hans, dit was een blokje vibrafoon. Wat heb jij neergelegd? Nou, ik heb een eh, Charles Farnbro. Nooit van Nooit Nee, daar was ik al bang voor. Dat is een, eh, eh, een zeer gewaardeerd uh, sessiemuzikant in, in Amerika. Oké. En de man is 1 januari van dit jaar overleden. Mm. Aan een desastreuze nierziekte. Maar... ja, de man heeft fantastische platen gemaakt. Een bassist. Nou, bassist hoor je over het algemeen niet echt op de voorgrond. We hebben, we hebben nog wel eens een bassist eh, ook als gast eh, in eh, Jazz in de Krocht gehad. Een, dacht een jaar of twee geleden. Hier, hier haak ik af. Ja, ik kan even niet op zijn naam komen, maar een fantastische... Nou, Nederland, het is een Nederlander. En, maar ja, we, hebben wel als, als vervanger Paul, Paul Burner gehad. Paul Burner was geen vervanger. Jawel, die was toen vervangen van eh, Erik oh. Timmermans. Ik kon niet nalaten eh, twee cd's van Nee, maar dat is, een, eh, dat is een fantastische bassist hoor. eigenlijk, ja, maar ook, goed. ook een sessiemuzikant. Prima. dit is James Fambro en die heeft een, een cd gemaakt onder zijn eigen naam. Met onder andere Roy Hargrove, Grover Washington Jr., Kenny Garrett. Dus dat zijn allemaal niet de minste. Nee, absoluut niet. En dit is typisch zo'n cd, cd van voor wat hoort wat. Mhm. Hij heeft al op al die eh, cd's meegedaan van, van die, de, de, de grote mannen. Hij wilde er zelf eentje maken. Dus zeggen die grote mannen. Prima. Wij komen wel. Doen wij met jou mee. Prima. Het was een boom van een vent. En, maar dit nummer heet Little Man.